woningcorporaties en moskeebesturen. De Hein Roethoffprijs van 20.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt door het ministerie van Justitie. Het weer overwegend droog. In het noordoosten kan een bui vallen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is het eerst vrij zonnig en droog, maar de bewolking neemt geleidelijk toe.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 Let's talk about sex. let's talk about sex a little with a voice like Gallup ringing out. There's no way het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Live. Live. Dit is 20 jaar ZFM.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 Daarna volgt een debat met de Kamer. Daarin wordt onder meer gesproken over de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Rutte heeft gezegd dat hij hier geen moeite mee heeft. Het papieren spoorboekje verdwijnt toch niet helemaal. De NS gaat een geprinte versie van het internetspoorboekje aanbieden. De spoorwegen willen stoppen met het maken van de papieren versie, maar dat leidde tot veel protest. Vooral ouderen zouden het spoorboekje willen houden. De NS heeft nu besloten dat mensen vanaf volgend jaar een printje kunnen kopen, maar hoeveel die gaat kosten is nog niet bekend. Het is nog altijd niet bekend wie de Nederlander is die gisteren in Afghanistan is ontvoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet wie het is, maar houdt zijn identiteit geheim om de man niet in gevaar te brengen. Hij zou werken voor een organisatie die gehandicapten helpt, maar ook dat is niet bevestigd. Minister Roosentaal zei gisteravond tegen RTL Nieuws dat Nederland geen losgeld zal betalen. De Chileense mijnwerkers die ruim twee maanden onder de grond vastzaten... hebben een medaille gekregen van president Piñera. Ook kregen ze een replica van de reddingscapsule waarmee ze naar boven zijn gehaald. Buiten het presidentiële paleis werden de mijnwerkers door duizenden Chilenen toegejuicht. De gemeenteraad van een Zuid-Italiaanse badplaats heeft ingestemd met een verbod op het dragen van minirokjes. Gisteren demonstreerden nog tientallen vrouwen tegen het voorstel bij het stadhuis van